Het staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Wie straks wordt gepakt kan maximaal zes jaar gevangenisstraf krijgen. Nu is het nog maximaal vier jaar. Voor oudere vormen van betaalfraude staat al een maximale straf van zes jaar. Grapperhaus wil die straffen dus gelijk trekken. Volgens het kabinet komt fraude zonder betaalpassen steeds vaker voor. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Jersey City zijn zes mensen omgekomen. Onder de doden zijn de twee schutters en een agent. De twee mannen schoten eerst bij een begraafplaats de agent dood. Hij deed mogelijk onderzoek naar een moord met illegale wapens. Daarna verschansten de twee zich in een Joodse supermarkt... waar een urenlang vuurgevecht ontstond. Drie supermarktbezoekers kwamen daarbij om het leven. Volgens de politie zijn alle slachtoffers omgekomen door kogels van de schutters. De autoriteiten in Jersey City sluiten een terroristisch motief niet uit. Op de A2 ter hoogte van Liempde in Brabant... heeft de politie gisteravond een busje met drugsafval gevonden. Het voertuig werd achtergelaten op de vluchtstrook. In het busje stonden meerdere vaten met chemicaliën. Om welke stof het precies gaat is niet bekend. Specialisten gaan dat nog onderzoeken. De politie noemt het opmerkelijk dat een busje met drugsafval... op de vluchtstrook is achtergelaten. Op het spoor in Dronten heeft de NS vannacht een zelfrijdende trein getest. De sprinter rijdt, remt en stopt op basis van een voorgeprogrammeerde dienstregeling. De trein reed een aantal keer heen en weer tussen Kampen-Zuid en Zwifterband. De bemanning zat wel in de cabine om in te grijpen als het nodig was. Na een nacht testen was NS tevreden. Wanneer de trein zonder machinist gaat rijden kan de NS nog niet zeggen. En het weer, eerst regen, later van het westen uit droog en af en toe zon. Vrij veel wind en het wordt maximaal 8 graden. De rest van de week wisselvallig weer. Met vooral vrijdag regen en mogelijk ook natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er momenteel nog niet, maar er zijn al wel een paar bijzonderheden. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam een kwartier oponthoud voor het verkeer tussen Westzaan en knooppunt Koenplein... En dat komt door een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel aan de noordkant van Amsterdam. Daar is de rechterrijstrook dicht.